Vissen met het NOS Journaal. In Guatemala is het tweede genocideproces tegen ex-dictator Rios Mont begonnen. Generaal werd in mei vorig jaar veroordeeld tot 80 jaar cel. De rechter achtte hem toen verantwoordelijk voor het aanrichten van 15 bloedbaden... waarbij meer dan 1700 Maya-Indianen werden vermoord door het regeringsleger. Het vonnis tegen Rios Mont was uniek omdat voor het eerst een ex-dictator... van het Midden-Amerikaanse land werd veroordeeld... wegens grootschalige schendingen van de mensenrechten. Maar tien dagen later annuleerde het constitutioneel hof het vonnis omdat er vormfouten zouden zijn gemaakt. Die beslissing leidde in de hele wereld tot protesten. Het kabinet wil een steviger aanpak van gedwongen huwelijken, homofobie en eergerelateerd geweld. Minister Ascher heeft tot en met 2017 3 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Daarbij krijgen bijvoorbeeld docenten op middelbare scholen training om de signalen van huwelijksdwang te herkennen. En ook komt er een campagne op sociale media en een fonds voor acties om de acceptatie te vergroten. Asscher benadrukt dat mensen zelf mogen weten met wie ze trouwen, op wie ze vallen en of ze willen scheiden. Naar schatting komen de problemen honderden keren per jaar voor. De kust van Ameland-Midden wordt de komende maanden versterkt met 2 miljoen kuub zand. Baggerschepen van Rijkswaterstaat storten het zand op de zeebodem op zo'n 500 tot 1000 meter voor de kust. Onder invloed van de zee, wind en de stijgende zeespiegel verliest de kust van de Waddeneiland terrein. De werkzaamheden beginnen vanochtend en gaan meer dan vier maanden duren. Het weer dan. Vannacht kans op nevel. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Het wordt dan 4 graden. Woensdag overdag meer zon en een graad of 7 dan.